Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Uit de nieuwe peilingwijzer blijkt dat de VVD en NSC nu aan kop gaan. De partij van Pieter Omtzigt zou dus wel eens de grootste kunnen worden... vertelt collega Xander van der Wulp. INO die doet de zetelpeiling en die eh, zegt... Uh, die krijgt er twee bij van 27 naar 29. VVD die blijft staan op 26. En PvdA GroenLinks, of GroenLinks PvdA moet je geloof ik zeggen... die gaan van 25 naar 24. Over precies twee weken weten we de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezing. Nederland kan veilig en droog blijven als het water in de Noordzee 3 meter zou stijgen. Maar dan moet er volgens waterexperts wel veel gebeuren. Dijken moeten worden verhoogd en verbreed. Dat zorgt er dan wel voor dat er minder ruimte overblijft voor bijvoorbeeld huizen. En de rode loper kan weer worden uitgerold. Het lijkt erop dat er binnenkort weer premières in Amerika zijn... en series worden gefilmd. De maandenlange staking van Hollywood-acteurs is waarschijnlijk voorbij. De studio's en acteursvakbond zijn het eens geworden... over onder meer een hoger minimumloon en het gebruik van AI... En PSV doet weer mee in de Champions League. De Eindhovenaren stonden laatste in de pool en moesten gisteravond eigenlijk wel winnen. Dat lukte ook. Het werd 1-0 tegen Lens uit Frankrijk. Trainer Peter Bos is trots op zijn ploeg. Ik moet die jongens daarin wel een groot compliment geven. Dat dit voetbal zijn we natuurlijk niet echt gewend in Nederland. En, en het moest vandaag. En ja, ook de jongens die veel bekritiseerd zijn bij ons. En dan heb ik het met name over de verdedigers. Ja, die jongens hebben het vandaag, vind ik, heel erg goed gedaan. Want het was een, eh, een echte vechtwedstrijd. PSV heeft nu evenveel punten als Lans, maar staat toch tweede in de pool door een beter onderling resultaat. En het weer nog veel grijs en in het oosten en zuidoosten wat regen. Daarna is het een tijdje droog, maar dat blijft natuurlijk niet zo.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 Tussen Heemskerk en Knoop het heb je nu bijna een uur oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verderop bij knooppunt Holendrecht is ook één rijstrook dicht door een ongeluk. En daar is de vertraging ook nog vijf minuten.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 Activisten bleven eerder dit jaar zo'n twee weken aan boord. Shell wil geld vanwege de opgelopen vertraging, extra beveiliging en juridische kosten. Oud-commissaris van de Koningin in Brabant, Frank Hoeben, is overleden, meldt Omroep Brabant. Hij was van 1987 tot 2003 provinciebestuurder en is 84 jaar geworden. Acteurs in Hollywood gaan weer aan het werk. Na een maandenlange staking zijn de vakbond en de studio's het eens geworden over hogere lonen... en over meer garanties voor de toekomst van acteurs. Het weer, later vanochtend wordt het droger, maar vanaf de middag opnieuw buien.